Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die afgelopen weekend in gezelschap was van de vermiste Brabantse tieners in Portugal, heeft niets strafbaars gedaan. Er is volgens het OM geen sprake van onttrekking aan het ouderlijk gezag of ontvoering. De meisjes, Sam en Femke uit Bergen op Zoom, zijn uit eigen beweging op het vliegveld naar Spanje gestapt. Wat ze in Spanje en in Portugal hebben gedaan is nog steeds onduidelijk. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam beperkt een anti-Zwarte Piet-demonstratie... tijdens een groot Sinterklaasfeest aanstaande zondag. Actiegroep Kick-Out Zwarte Piet mag wel demonstreren... maar niet zoals de activisten willen. Zo mogen ze geen folders uitdelen aan ouders en kinderen... die naar het Sinterklaasfeest in Ahoy gaan. Abu Taleb wil niet dat de actievoerders in contact komen met bezoekers... om confrontaties te voorkomen. De actiegroep mag alleen in een speciaal vak demonstreren... dat door de politie is aangewezen. Het Europees Parlement wil dat de gesprekken met Turkije over toetreding tot de EU worden opgeschort. De parlementariërs willen dat de onderhandelingen pas verder gaan als de Turkse autoriteiten een eind maken aan wat wordt genoemd de disproportionele maatregelen die onder de noodtoestand zijn genomen. Mocht Turkije de doodstraf opnieuw invoeren, dan moet er een streep door het overleg worden gehaald, vindt het Europarlement. De uitspraak van het EP is niet bindend, maar wel een duidelijke boodschap aan het adres van president Erdogan en de Turkse regering. Niet alleen in de Javazee in Indonesië plunderen bergers wrakken. Het gebeurt ook op de Noordzee. Dat zeggen amateurduikers en een maritiem archeoloog tegen de NOS. Sinds juli is de nieuwe erfgoedwet van kracht... en volgens die wet mag niets meer worden meegenomen uit een wrak. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de handhaving van de wet, maar zegt dat het moeilijk controleren is op de Noordzee. Volgens duikers levert het metaal van schepen geld op. Er wordt hier wel veel minder geplunderd dan in Indonesië.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 Aflevering nummer 45. En eh, we hebben twee uur lang heerlijke muziek... die u kunt beluisteren via de kabel op 104.5... in de ether op 106.9... en via het internet bij eh, zfm-live. Mijn naam is Bart van der Meer en we beginnen zo meteen met de Bee Gees en daarna G-Race. Veel plezier de komende twee uur. Stay with me until the sun is gone away. And I will chase the boy. in her always on a cry. storm sound ja, u had het wel in de gaten zeker. Er was weer iets niet helemaal in orde. Um, nou ga ik zo meteen weer beginnen met Spotify opsturen. of eh, aanzetten. Aansturen wou ik zeggen. Maar <laughs> het zal mij benieuwd wat het gaat worden. In ieder geval nog even wat andere muziek. Dus erdoor. Met dank aan de heren van de band. Het liedje heette Time to Kill. Hoe toepasselijk was dat? En daarvoor hoorden we nog Chris Ria met Josephine. Maar we kunnen beginnen. Jawel, hier zijn de Bee Gees en Jive Talking. saying dansgroepje met de naam G-Race. En die hadden een hit in 1983 met het nummer Manhattan. En we begonnen, zoals u hoorde, met de Bee Gees. En eh, dat kwam van hun album Main Course uit 1975, Jive Talking. Dan gaan we nu naar het album Sit Down Old Friend van Dion. Die had in de jaren 50 al grote hits met de Belmonts. Maar hij scoorde in 1971 ook nog een solo hit... met een heel mooie uitvoering van het Beatle-nummer Let It Be. 1971 was dit Dion met eh, zijn uitvoering van Let It Be van de Beatles. En ik moet zeggen, deze kon de toets der kritiek volkomen doorstaan. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Dat is dus 24 november 1966. Zes nieuwe binnenkomers. Dus we hebben haast. We beginnen op nummer 40. Question Mark and the Mysterians en 96 Tears...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 teardrops for one heart to be crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry 96 tears. You're gonna cry, cry, cry, cry now. You're gonna cry. let me hear you cry now. 96 tears. I wanna hear you cry. Night and day, yeah, all night long. 96 tears. Cry, cry, cry. Come on, baby, let me hear you cry now. Question Mark en de Mysterians in 96 Tears op nummer 40. Drie plaatsen hoger, een wat minder bekende hit van Sandy Shaw. Think Sometimes About Me. Sandy Shaw was dit op 37 en Think Sometimes About Me. Een wat minder bekende hit zoals ik al eerder zei. Dan gaan we naar nummer 36 en dan komen we terecht bij Otis Redding. Hadden we net in het vorige uur al bij uh, Ruud. En hier is hij weer. Fa, fa, fa, fa, fa. Ofwel Sad Song, Otis Redding op 36. Er was dit uh, eh, Otis Redding met uh, Ver, Ver, Ver, Ver, Ver, de Sad Song. En dan zijn we weer een plaatsje hoger. Nee, wel twee plaatsen hoger. Nee, één. Eerlijk is eerlijk, één. Op 35 namelijk The Seekers en The Morningtown Ride. Train whistle makes us sleepy. 35 Morningtown Ride van de Seekers. En twee plaatsjes hoger zijn de Kings te bewonderen. Dead End Street. grote hits de Kings en Dead End Street op 33. En dan zijn we nu toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En die komt van eh, niemand minder dan de Righteous Brothers. Ze hadden al drie hele grote hits gehad. Maar dit is een, eh, een mooi nummer. Maar geen grote hit. Maar wel de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 28. De klapper van de week. week, week, be blue. white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait. just you wait and see. 28. De Righteous Brothers at the White Cliffs of Dover. Zometeen na de volgende plaat krijgen we de tip van Willem. Maar ik weet zeker dat hij deze ook zeer kan waarderen. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris... van het album Trio uit 87. Hier is Making Plans. Linda en Emmy Lou met eh, een track van het album Trio eh, uit 1987 was dat. En dat is de, de voorloper van de tip van Willem, want Willem vond dit ook een mooi nummer. Dat weet ik inmiddels. Ehm, de tip van Willem die komt van het album, album Blood and Chocolate. Vorige week hadden we een nummer van Nick Lowe, I Love the Sound of Breaking Glass... Maar eh, nu zien we hem in de hoedanigheid van producer, want Nick Lowe produceerde het, het eh, album Blood and Chocolate. En op die eh, Blood and Chocolate staat het nummer De Tip van Willem. En dat is Elvis Costello met I Want You. Oh, my baby, baby. I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby, I want you so it scares me to death. I can't say anymore that I love you. Everything else is a waste of breath. I want you. You had your fun, you don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, Young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can count the ways. want you. Did you mean to tell me, but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you. It's knowing that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. are you? He toss some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said. you. The truth can't hurt you, it's just like the dark. It scares you witless, but in time you see things clear and stark. I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop. I want you I'm afraid I won't know where to stop. I want you, I'm not ashamed to say I cried for you. I want you, I want to know the things you did that we do too. I want you, I want to hear he pleases you more than I do. I want you. I might as well be useless for all it means to you. I want you. Did you call his name out as it held you down? I want you. Oh no, my darling, not with that clown. I want you. want you. You've had your fun, you don't get well no more. I want you, no one who wants you could want you more. I want you. I want you, I want you every night when I go off to bed and when I wake up. I want you. I'm gonna say it once again till I instill it am going, going to feel this way until you kill it. I want you. I want you. I want you. Van het album Blood and Chocolate was dit Elvis Costello en de tip van Willem. Dan gaan we nu naar een top 100 hit uit 1967. En dat zijn onze eigen cats. Sure, he's a cat. Op 100 hit uit 1967 van de Cats. Sure, he's a cat. Gaan we naar de jaren 50. En dat doen we met eh, Johnny Cash. En het is meteen de laatste van het eerste uur. Hier is hij met I Walk the Line. Tot zometeen na het nieuws en de berichten. it to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine.